5 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De overheid trekt een half miljard euro uit om de toenemende drukte op de A16 bij Rotterdam aan te pakken. Er komt een oeververbinding met een snelweg en OV-verbinding bij. Over twee jaar moet duidelijk zijn hoe de verbinding eruit gaat zien en waar die komt te liggen. Het Rijk zal 200 miljoen euro investeren, de regio betaalt 280 miljoen. Ook krijgt de A4 extra rijstroken voor de aansluiting met de N14. Daar zijn nu vaak fileproblemen omdat de aansluiting een zogenoemde flessenhals is. Er komt een nieuw aquaduct met vier rijstroken. Er is geen bewijs dat de Saudische kroonprins Bin Salman opdracht heeft gegeven voor de moord op journalist Khashoggi. Dat is volgens de Amerikaanse president Trump de conclusie van de inlichtingendienst CIA. Trump spreekt daarmee berichten van Amerikaanse media tegen. En via de Washington Post lekte informatie uit van de CIA... waaruit juist wel zou blijken dat de Saudische kroonprins... de opdracht had gegeven voor de moord. Trump zegt tegen journalisten dat de CIA het niet heeft geconcludeerd... en dat hij haat wat er is gebeurd. En, zo zei Trump, de kroonprins haat het nog meer dan ik. Het aantal mensen dat in armoede leeft is gedaald. In 2016 waren het er bijna een miljoen. En drie jaar eerder nog 1,2 miljoen mensen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau ging het na 2013 beter met de economie. En dat verklaart de afname van het aantal mensen dat in armoede leeft. Het SCP gaat van armoede uit als mensen niet genoeg geld hebben voor basisbehoeften en ontspanning en sociale participatie. Mensen in de bijstand, migranten en alleenstaande moeders lopen het grootste risico op armoede. Het weer, eerst hier en daar kans op nevel en mist, later hier en daar wat zon. Alleen in het zuidwesten en westen kans op regen. Het wordt 4 tot 9 graden. In het weekend is het koud en bewolkt, met vooral zaterdag regen.